4 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het zoeken naar overlevenden van de aanvaring van een vrachtschip en een containerschip op de Noordzee is opgeschort. Volgens de kustwacht is de kans dat op dit moment nog overlevenden worden gevonden vrijwel nul. In de ochtend wordt de zoektocht hervat. Zeker vier mensen kwamen om bij de aanvaring, zeven mensen worden nog vermist. Het ongeluk vond plaats op zo'n 65 kilometer uit de kust van Zeeland. Dertien opvarenden zijn gered. Automobilisten in het noorden van het land hebben veel last van sneeuw en harde wind. In de drie noordelijke provincies wordt langzaam gereden. Maar ook in andere delen van het land moeten automobilisten rekening houden met gladheid door sneeuw, meldt de ANWB. Tijdens de ochtendspits zet de NS minder treinen in van en naar het noorden van het land. Reizigers wordt aangeraden eerder van huis te gaan en voor vertrek op ns.nl te kijken voor een actueel reisadvies. De aangepaste dienstregeling geldt voorlopig tot 12 uur s middags. In Rio de Janeiro is de Braziliaanse architect Oscar Niemeyer overleden. Niemeyer geldt als de pionier van de moderne architectuur. In de jaren 40, 50 en 60 maakte hij opzienbarende gebouwen... die soms meer op een enorm beeldhouwwerk leken. Niemeyer ontwierp tientallen gebouwen in de futuristische Braziliaanse hoofdstad Brasilia... en was 104 jaar oud. In Londen heeft een van de belangrijkste tekeningen van de Italiaanse renaissance-kunstenaar Raphaël ruim 36 miljoen euro opgebracht. Dat is twee keer het bedrag dat van tevoren werd verwacht voor de tekening Hoofd van een Apostel. Volgens Veilinghuis Sotheby's deden enkele van de grootste verzamelaars mee. Aan het einde boden twee mensen per telefoon ruim een kwartier tegen elkaar op. Raphaël maakte de tekening in 1519. Het weer, af en toe een sneeuwbui. Het koelt af naar een paar graden onder nul. Overdag wolkenvelden, maar ook zon en er valt een enkele winterse bui. Het wordt 2 tot 5 graden. Vrijdag veel bewolking en veel sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Let it snow, let it snow, let it snow. Met Hubert Mol. Sound was er en de visie die kwam pas vele malen later... maar het werd een hele grote hit voor David Bowie... aan het begin van deze nieuwe ochtend voor, wat mij betreft, het VARA-uur. Op Radio 1, Paul van Gelder tussen 2 en 4. En nu tussen 4 en 6 is het Hubert Mol. Goedemorgen en van harte welkom. Ik heb het idee, mocht je nog in de buurt van Hilversum moeten komen... wees een beetje voorzichtig, want ze hebben een klein vaatje strooizout... en dat is waarschijnlijk al op. Mocht je verder het land in willen, dan is het goed te doen. Dan kun je heel aardig rijden, niet te hard rijden. Een beetje voorzichtig zijn, noorden van het land ook een beetje voorzichtig zijn. Maar midden van het land verder gaat het prima... als je jezelf aan de snelheid houdt en geen rare dingen doet. Maar Hilversum, dat is een beetje krap aan met de schooie zout. Goedemorgen, van harte welkom. Het is ruim zes minuten over vier. De VARA Radio 1, het ochtendhumeur van Hubert Mol, wordt weer verspreid. Give a Little, give a little Bit van Supertramp. Een beetje Supertramp, Roger Hudson, Rick Davis... ooit is begonnen dankzij een hele rijke Nederlander... die zei tegen de jongens, willen jullie nou niet eens een plaat maken? Ja, dat hebben ze gedaan, ze hebben dat geld van die Nederlander gekregen. Onduidelijk is nog altijd wie die Nederlander is. Maar ze hebben geld gekregen, ze hebben de plaat opgenomen. Die flopte, nog een keer plaat opgenomen, die flopte. En toen kwamen ze met Breakfast in America. En de rest is zo'n beetje geschiedenis. Het is heel goed gegaan met die jongens. En nou wil het leuke dat Give a Little Bit... het plaatje is dat weer rond deze tijd van het jaar naar voren wordt gehaald... omdat er weer goede doelen zijn. Er is altijd wel ergens geld voor nodig. En dan wordt dit plaatje ingezet. Overigens, als Roger Hodgson wordt gevraagd voor een goed doel... of voor een optreden, dan vraagt hij heel veel geld. Veel geld. En het meeste geld gaat uit naar onkosten... en gaat vervolgens naar het goede doel. En zelf houdt hij er geen cent aan over. Ja, zegt hij, ik heb zoveel geld dat ik het in dit leven niet eens meer opkrijg. Dus waarom zou ik dan nog geld vragen? Als iedereen zijn geld krijgt die er recht op heeft, dan is het hartstikke goed. En het leuke wil dan ook nog, stel voor dat je een goed doel voor ogen hebt... en je zou daar muziek onder willen hebben... Nou, dat is een hoop gedoe, want eh, de rechten die moet je dan weer betalen. Je moet met iedereen in conclave of dat kan. Bel Roger Hudson en hij zegt meteen ja... en dit liedje mag meteen gebruikt worden. En daarom wordt dit liedje ook zo vaak gebruikt. Onder een filmpje van een goed doel of wat dan ook omdat het niks kost. Zo handig werkt het dan. Zo komt uit Brabant, uit Tilburg, Matanya Joy Bradley. Beautiful Imperfections. Sometimes my mind is so It's is such a good place to hide, cause it's beautiful, beautiful. is een veelbelovende artieste. Deze Matanya Joy Bradley, Bradley Circus is een bandje... maar ze treedt ook wel eens onafhankelijk van dat bandje op. En dan is het gewoon Matanya Joy Bradley. Ik heb de naam nu al een aantal maal genoemd. Ik zou het goed onthouden als ik jou was in jouw knopen. Beautiful Imperfections, zo heet het liedje wat net is uitgebracht. Dat mag geen hit worden. En daarom is het verbannen naar de nacht, diep in de nacht. En het is mooi buiten. Er ligt sneeuw. Kijk eens naar buiten. Gordijnen, oh, je ligt er met. Oh ja, blijf lekker liggen op dat ene oor. Gebruik een ander oor om te blijven luisteren naar Hubert Mol tot 6 uur. Ride a Book van Elvis Costello. Dat wat hij doet is gelukkig nog steeds geen gesloten boek. Mag ik aannemen dat hij lekker blijft muziek maken. Het is een beetje stilletjes geworden om deze man. Daarom maar eens even een oud van hem naar voren gehaald. En dat was dan deze die je hoorde om 16 minuten over 4 bij de VARA op Radio 1. Tide Up, Archie Bell en The Drells. album van Alex Roeka. Het zijn vooral nummers uh, eh, waar, mijn verleden nogal aan, aan bod komt, zo de afgelopen tijd. En eh, ja, god, de krassen en groeven die dat allemaal oproept, die eh, heb ik vertaald in, in, in die songs. En dat is ook in het artwork tot uiting gebracht. En in de titel natuurlijk gegroefd. Je pakt flink uit met dit nieuwe album. Bijna een boekwerk geworden. Ja, ja, het is eh, prachtig gedaan. Ja, misschien is dat eh, op een of andere manier de redding van de cd's. Dat het eh, ja, gewoon heel mooi uitgegeven wordt met mooie foto's, met mooie teksten erbij, de teksten uitgedrukt. En ja, en dan de cd natuurlijk. En dat alles bij elkaar is dan misschien waardevol genoeg om ze te kopen in plaats van te downloaden. Als ik het doorbladen en lees en dan ook nog eens beluister... heb ik dan een beeld van hoe Alice Hoeka op dit moment in het leven staat? Ja, misschien wel. Als je, als je fantasie genoeg hebt, dan uh, <laughs> kun je er wel een verhaal van maken. Heel veel zaken die je bezighouden. Je hebt het over de kranten. Als je leest dat de krant dat mensen worden afgemaakt. Zijn dat vooral ook dingen die je storen? Ja, kijk, eh, het is altijd eh, licht en donker, eh, goed en kwaad. Die dingen zullen altijd wel blijven bestaan. En ja, ik, ik, lees de krant nogal intensief en dan kom je dat allemaal tegen natuurlijk. En dat, dat laat de sporen achter in je. En op het moment dat je dan begint te schrijven en een liedje begint te schrijven, dan komt dat ongemerkt, sluit dat erin. Dus wat dat betreft is er wel wat meer engagement in mijn nummers geslopen dan voorheen. is het lekker om zo eens even af en toe van je af te kunnen schrijven... en dat sommige mensen dat ook nog snappen wat je zegt? <laughs> Ja, ja, ja. ja, ja dat is lekker. Ja. zeker. Ja. Vooral als je dat met de gitaar in je nek kunt doen en met een goede band achter je, dan is dat eh, heerlijk. Ik heb tegenwoordig de, de, de, eh, een nieuwe band eigenlijk eh, mee in het theater. Dat is de oude band Johan, in, in, popkringen wel bekend. Ja. En eh, ja, dat, dat geeft al meteen een andere sfeer. Dus het is, het is heel veel muziek. Het is eh, ja, vooral ook wel, laten we zeggen, in onderscheid met het verleden waar het chanson en het luisterlied nogal een rol speelde. Dat is nog steeds wel. Maar dat heeft nu misschien meer eh, door de band een wat meer wat poppy, eh, wat poppy klank gekregen. Het is iets meer rock and roll geworden, vind ja, ik. Ja, er zitten, er zitten een paar flinke, stevige uh, rocknummers bij. Maar ook die verstelling en die ballads, die zijn er ook natuurlijk. En ja, dan, dan heb ik daartussendoor nog verhalen die, die ik vertel zo. Die te maken hebben met mijn verleden of met mijn fantasie of wat, wat dan ook. En daar, ja, dat vormt zich dan langzamerhand een verhaal en een programma en een, een doorloop altijd samen, anderhalf uur een beetje. Alex Hoeka, we gaan naar je luisteren. Dankjewel. Oké, tot ziens. We zeiden dat het altijd zo zou blijven. Echte liefde blijft bestaan. Santa's moss hanging from a red oak tree. Traveled back and forth all across this country. Met a lot of people and I made a lot of friends. Got the feel of the swampland trouble in Chicago town. Nothing very pretty about New York City. Mississippi, take me back to higher ground. Smell a magnolia, bring it to your knees. They don't know. and women, Spanish moss hanging from the trees. Ian Siegel heeft het opgenomen in een eigen studio in Mississippi. Een studio met een bepaalde atmosfeer wat hij speciaal heeft gebouwd... om daar helemaal tot zijn recht te kunnen komen. Dit was Bayou Country. Het staat op zijn nieuwe cd net uitgebracht Candy Store Kid. En daar laat hij horen dat hij veel in huis heeft... en dat hij aardig wat kwaliteit weer meegegeven op dit nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe album. Gedraaid diep in de nacht bij de Vara Radio 1. Het is het de muur van UBMOL. De nacht klinkt anders tot vanmorgen 6 uur. En dat is duidelijk hoorbaar. Roel Koen is nog altijd met vakantie. Dat is volgende week ook nog zo. I just want ask a question. Who really cares? To save a world in despair. Who really cares? alsof ik de vogeltjes hoor fluiten. Dat lijkt me een beetje moeilijk, dat heet Maar toch hoor ik ze. Ze heet Marlena Shaw. Het liedje heet Save the Children. Het is uitgebracht op het befaamde Blue Note label. En daar hebben ze een soort 2.0 team rondlopen, inmiddels 3.1 team. Dat weet alles een beetje te pimpen, dat weet alles te tunen... dat weet alles tot Jessa Nova om te bouwen. En dat hebben ze ook gedaan met deze, met deze. Van Marlena Shaw. Dan klinkt het net allemaal een beetje anders. Hij heet Johannes van den Berg. Vertrok in de jaren 60 naar Australië, begon daar een bandje. Dat bandje dat heette de Easy Beats. Dat deed hij met nog een andere Nederlander, Harry Vanda. En begon ook een ander bandje, Flash in the Pan. Waiting for a Train. Dat kan vandaag toch wel eens een probleem worden. De juiste trein weten te halen, want de NS heeft al aangekondigd... dat ze minder treinen gaan inzetten deze morgen. Hou daar goed rekening mee. Dat is heel slim van de NS. Als je op voorhand alvast minder treinen inzet... kun je later ook minder commentaar krijgen... en minder gezeur in je hoofd krijgen. Want je hebt tenslotte maar minder treinen ingezet. Dus. Ja. Slim gedaan van die jongens. Dat Vlees in de Pen, dat was het bandje van die Harry Vanda, Harry Vanda. Johannes van den Berg uit Den Haag. Die vertrok naar Australië en in de jaren 60. Begon daar dat bandje de Easy Beats. En heeft tegenwoordig een klein artiestenbureautje. Dat runt hij met zijn zoon daar in Australië. Elvis Presley en Tom Holkenborg, Junkie XL. de neiging hebben om net wat harder te gaan rijden. Maar doe dat niet. Wees een beetje voorzichtig. Pas de snelheid aan. Houd een beetje rekening mee dat niet op ieder plek even goed is gestrooid. Dat het glad kan zijn, dat het een beetje winderig kan zijn, vooral in het noorden van het land. Maar dat gaat zeker Een beetje harder rijden op deze muziek van Junkie XL en Elvis Presley zelf. Maar doe dat dus niet. Ik heb je geluisterd. Elvis Presley, het werd opnieuw uitgebracht, de Little Less Conversation. En eigenlijk heeft die Tom Holkenborg niet zoveel veranderd aan het liedje. Hij heeft het redelijk intact gelaten. Heel slim gedaan dus. dus. nauwelijks wat veranderd en daar toch hartstikke rijk mee geworden. Of misschien niet rijk, maar wel een hele grote hit ermee verkregen. Of het algemeen betekent dat ook dat het wat centen dat laadje brengt. Junkie XL, maar in Amerika gaf dat de nodige problemen. Daarna zaten van Elvis, die waren er helemaal niet blij mee. Dus werd Junkie ogenblikkelijk geschrapt. Dat mocht niet. En werd het Elvis versus JXL. En dat mocht dan weer wel gebruikt worden. Maar wij weten waar dat voor staat. Dus wie houdt daar wie voor de gek? To My Father's Eyes is van Eric Clapton. Dat bracht hij al uit in 1998. Maar is niet aan bederen onderhevig. Goed geconserveerd, ingeblikt... en vanmorgen maar weer eens uit dat kleine koffertje gehaald van Mol. Tot 6 uur te beluisteren bij de VARA op Radio 1. En dan nu ga ik het woord aan Eric Clapton. Kom maar op. teaching? What do we play? Bit by bit, I've realized that's when I need. Eric Een poosje geleden ben ik druk in de weer geweest met het beentje Left. Dat is een Brabants beentje, dat heeft een nieuw singeltje uitgebracht. Die jongens die hebben echt de behoorlijk hard aan getrokken... om iets leuks te kunnen maken. Nou, waren ze een tijd geleden bij mij in de studio. Ik heb ze opgenomen en ik heb met ze gesproken. De band Left. Het doel is eigenlijk voor ons altijd om eh, vette live shows te kunnen spelen met volle zalen. Maar ik heb altijd het gevoel, als mensen eenmaal bij onze show zijn... dan, dan pakken we ze en laten ze niet meer los. for real the emptiness inside so cleverly concealed? And how can I prove a single word I say? What lies beneath the surface is hard to give away. Do you wanna know the truth behind the circus? Have you ever seen the tears of a clown? Now turn off the spotlights and oh, oh clear off the stage. Oh, oh, when I leave through the back door, do I dare to ask myself if she would notice me? bridge the night into day? And how would it be if I could let go? If I could give in? If you would only know. Oh, oh, now turn off the spotlights and oh, oh then clear off the stage. Oh, door. Do I dare to ask myself if she, the fear of insecurity, the loss of my integrity, I'm growing old to never find my peace. The only man I'll ever be is standing here for all to see. Now, let van de Volkskrant eh, die wilde een clip met ons maken. En hij had daarbij best een ambitieus idee. Hij wilde één bepaald soort licht hebben. Het lage winterse strijklicht, hoe hij dat noemt. En eh, natuurlijk licht. En wij hebben één zo'n dag geschoten als proef. En het zag er meteen helemaal te gek uit. Dus wij wilden in die sfeer de rest van de clip gaan schieten. Maar vervolgens zijn eh, dat soort dagen best wel eh, schaars in een jaar. En dan ook nog dat wij met z'n vieren tegelijk de agenda vrij hadden. Dus in die zin heeft het heel lang geduurd om de logistiek zeg maar, voor elkaar te krijgen. Om, wat wij bij elkaar waren en dat het zo'n weer was. En uiteindelijk hebben we een jaar lang agenda's geblokt zeg maar, op bepaalde strategische punten. En is deze clip eruit komen rollen. The truth behind the circus. Jullie bestaan tien jaar, je hebt er veel weten te bereiken. Wat zijn de dromen die zijn overgebleven nog? Ehm, nou, we willen heel graag nog een album uitbrengen. Daar zijn we eh, hard voor aan het eh, schrijven en eh, repeteren. En daar gaan we echt volgend jaar gewoon weer met een, een dik album komen. En ja, wat ik zei, we willen gewoon veel meer spelen op vettere plekken. En liefst ook in het buitenland. Dat is dat wel moeilijker geworden om steeds je voet aan de grond te krijgen? Ja, zeker. Want er zijn heel veel beentjes natuurlijk. Ja, nou, dat en er zijn er altijd al veel beentjes. Maar er zijn ook steeds minder plekken om te spelen vooral. De crisis zal ik maar zeggen, maar ook wel gewoon de mhm. interesse in, in, rockbandjes, weet je wel. De, de, de, de staan natuurlijk eh, gewoon ook helemaal gevuld. En, eh, ja. Als we informatie willen hebben over de band left, Dat is heel makkelijk, dus gewoon leftheband.com. long since we have met But time slips through my hands As desert sand I've never felt so alive And sometimes it's so hard To tell myself I'm better off without you. I'm better off without mystery, but you're supposed to be a part of it too. Cause it hits me almost every night, and all we had just seems alright. And I awake to start to tell myself that I'm better off without you. I'm better off without you. I'm better off without your love. I'm better off without you never think about you. Better off without your love. It's you I see when I fall asleep. It's you. out in silent darkness, I powerless. Cause I'm better off without your love. I'm better off without you. I never think about you. I'm better off without your love. I'm better off without you. I'm better off without never think about you. I'm better off without you. Better off without you. Better off without you. I never think about Goedemorgen. De Vara Radio 1. To how Southern Comfort. En dit is hij samen met B.J. Baartmans. Heeft hij weer wat nieuws opgenomen met Andy Roberts, met Julian Dawson en met Mark Griffiths. Het zijn voornamelijk traditionals die op deze nieuwe cd staan. Fat Lady Singing. Het bandje noemt zich Plain Song. En het is allemaal een beetje funky wat je hoort op het album. Het is slechts zes minuten voor vijf. De dus sneeuw dwarrelt op sommige plekken omlaag. Sinterklaas is weer naar huis. En langzaam begint het weer een beetje kerst te worden. Heel langzaam maar zeker komen we dan de kerstman tegen op straat erg veel belletjes gebruikt. Dus vandaar dat mij toch zo'n beetje het kerstgevoel bekruipt... bij het beluisteren van dit lied van Sally Oldfield. Maar met al die belletjes gaat er dan ook een belletje bij jou rinkelen. Enig idee, Sally Oldfield, van wie zijn familie is? Van Mike Oldfield. In Dulce Jubilo, Michael Oldfield. Het is het oudste, de oudste zus, of het oudste zusje, de oudste zus... van diezelfde Michael Oldfield. Het uur is voorbij. Vara Radio 1 niet getreurd. We hebben nog een vol uur te gaan. Tot vanmorgen 6 uur is dit een hele lekkere lange varanacht.